Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De storm in het noorden van het land is over zijn hoogtepunt heen. Op een aantal plaatsen leidde de harde wind vannacht en vanochtend tot overlast. Bomen waaiden om en vielen op auto's. In Borne in Overijssel reed een politieauto tegen een omgewaaide boom. Twee agenten raakten daarbij licht gewond. In grote delen van het noorden en midden van Duitsland ligt het treinverkeer plat door de storm. Op een aantal plaatsen zijn bomen op het spoor of op de bovenleiding gewaaid... Steden als Hamburg, Bremen, Hannover, Wolfsburg en Kiel zijn per trein niet bereikbaar. Ook de internationale trein vanuit Nederland naar Berlijn rijdt niet. Hoe lang de problemen nog aanhouden is volgens de spoorwegen niet te zeggen. Ordentroepen in de Somalische hoofdstad Mogadishu hebben het hotel weer in handen waar rebellen gisteren een aanslag pleegden. De hele nacht is gevochten met vijf extremisten die het hotel na de aanslag hadden bezet. Drie van hen zijn gedood, twee zijn er opgepakt. Bij de aanslag met een vrachtwagen kwamen gistermiddag 25 mensen om het leven, 30 mensen raakten gewond. Het hotel wordt veel bezocht door politici, militairen en andere vooraanstaande Somaliërs. De politie zegt 30 mensen uit het hotel te hebben gered. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de radicaal-islamitische beweging Al-Shabaab. Het schandaal in IJsland over een wet voor eerherstel van zedendelinquenten lijkt de weg vrij te maken voor een centrum-linkse regering. Gisteren werden er in IJsland parlementsverkiezingen gehouden. Met de meeste stemmen geteld heeft de links-groene beweging van Katrien Jacobs-Dottir 17% van de stemmen. Met enkele andere linkse partijen zou ze aan de meerderheid geholpen kunnen worden. Vorige maand schreef de centrumrechtse premier Zoon nieuwe verkiezingen uit. De vader van de premier bleek te hebben meegewerkt aan eerherstel van een man die zijn stiefdochter 12 jaar lang had misbruikt. De premier wist dat, maar hield het stil. Het weer in het noorden nog stormachtig. Overdag neemt de wind weer wat af.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 onderdeel van ZFM in Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer... een programma met jazz in al haar vormen en uitingen. Wij begonnen, zoals altijd, met het... Eh, duo Mulder en Mulder. How do you like your ex in the morning? En dan is het nu tijd, gelijk al, voor de grote man uit het orkest van Duke Ellington, Coleman Hawkins. Met een eh, stuk Hocus Pocus. Coleman Hawkins als eh, orkestleider. En eh, ik wil nu nog één stukje laten horen van deze grote jongen. En dat kan natuurlijk alleen maar met het nummer waar hij het meest beroemd is mee geworden. Body and Soul. as you are. Don't let a thing ever change you. Stay as sweet as you are. Don't let a soul rearrange you. Don't ever lose all the charms you possess. Your loveliness, darling, the way you say yes. Stay as sweet as you are, discreet as you are. You're divine, dear. Stay as grand as you are, and as you are, tell me that you're mine, dear. Young and gay or old and gray, near to me or afar, night and day I pray that you'll always stay as sweet as you are. Dat was het eh, orkest van Lou Stone. De Lou Stone Dance Band. Ehm, beroemd geworden in Engeland. Gelijk met eh, mensen als eh, Jack Hilton, Roy Fox en Jack Payne. En wij hoorden het nummer Stay As Sweet As You Are. Dan gaan we nu naar een dame die de bossa nova vertegenwoordigt op uitstekende wijze. Geboren in 1944, Wanda de Sa. Your love is rain, my heart the flower. I need your drink or I will die. My very life is in your power. Will I wither and fade or blossom to the sky? Água de beber, água de beber, camará. Água de beber. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. É que o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber. di ba da wam ti ya ba da di ya ba da di ti ya ba da di ya ba di ba da wam do there do there di ba da wam ti ya ba da di ya ba da di ti ya ba da di ya ba di ba da wam do there Aquaji Beber van sa. Als je drie beroemde gitaristen bij elkaar zet... Charlie Bird, Herb Ellis en Barney Kessel... dan eh, krijg je natuurlijk een ongelooflijk mooi eh, resultaat. Althans, dat zou moeten. En dat blijkt ook, eh, dat blijkt ook absoluut uit de cd die we nu gaan horen. Het stuk heet It Might As Well Be Spring. Thank you. grote jongens op de gitaar. Charlie Bird, Herb Ellis en Barney Kessel. Dan gaan we nu naar ehm, een muzikant die zichzelf heeft leren spelen. En die laat horen dat het eh, best nog goed komt als je geen les gehad hebt... maar toch handig bent op instrumenten. Een hart onder de riem voor velen die thuis allemaal eh, van alles proberen. En dan heb ik het over Carl Chader een van de meest invloedrijke Latin American jazz solisten. Die heel zijn leven Caribische invloeden heeft eh, gehad in al zijn muziek. In 1980 heeft hij een Grammy gekregen. Dat was ook eh, een eerbetoon voor zijn 40-jarige carrière. In 82 is hij overleden. Is eh, begonnen bij allerlei orkesten. Heeft lang bij Dave Brubeck gespeeld in het octet. Toen eh, bij George Shearing. Later nog met Stan Getz. En ik ga nu een stuk laten horen. Waar hij op vibrafoon speelt. How High the Moon. nu naar Shirley Horn. Niet Shirley Horn eh, met een E erachter, want dat is een eh, zangeres uit een ander eh, tijdperk. Ik heb het nu over Shirley Horn, die overleden is in 2005. Een pianiste, zangeres, die in de jazzwereld wordt beschouwd als een van de vier Amerikaanse great jazz divas. Samen met Billie Holiday, Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan um, heeft opgetreden ook op het Nazi Jazz Festival in het verleden. En we gaan haar nu horen, The Way You Were. face is just a blur. That man you were. If I could find him, I'd bring him back from yesteryear. I'd hold him and I'd remind him that I'll be here, whatever may occur. Because, my dear, I love the man you were. Because, my dear, I love the man were. Because, my dear, I loved the man. Niet vergeten luisteraars, zoek het op. Shirley Horn met een N. Prachtig om naar te luisteren. En een hele uh, invloedrijke zangeres. Dan gaan we nu naar Victor Sylvester. Wie heeft daar niet op leren dansen? Poor Butterfly. dat was The Nearness of You. Prachtig gespeeld door Scott Hamilton. Die wij hier eh, al een paar keer in het verleden in de kort ook gehad hebben. Als hij op tournee was. Hij wordt steeds gestrikt. Ik heb begrepen dat hij van het najaar ook weer een paar keer in Nederland komt. Maar ik weet niet zo uit mijn hoofd of hij hier weer komt. In ieder geval altijd de moeite waard. We gaan nu luisteren naar ehm, de swingende, meer dan swingende, zingende gitarist John Pizzarelli. Style is coming back in style. That pose, those clothes I bet you haven't seen them for a while Do suppose style is coming back in style. The cane, the hat, and right on cue, a million dollar smile. Imagine that style is in style. It's in the air, it's everywhere. And every dude is dressing up like Fred Astaire. So, honey, child, come on, get dressed, put on your best, cause style is back in style. Let there be oysters under the sea. Let there be wind, an occasional rain. Chili con carne, sparkling champagne. Let there be Singing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, there be love? Wie was dat ook alweer? Ja, Laura Fiji, Let There Be Love. En dan gaan we nu naar eh, Sonny Stitt. De man die tot de generatie bebop muzikanten behoort. En we gaan hem eh, horen. Live opname. Old Folks. Sonny Stitt met eh, zijn uitvoering Old Folks. We gaan nog één stukje draaien en dan is het alweer uh, pauze, zullen we zeggen. Dan komt het nieuws en dan gaan we het daarna het tweede uur in. We gaan nu luisteren naar eh, Johnny Mercer Big Band met het nummer Glow Warm. En ik zie u graag terug na het nieuws en de reclame. shine, little glowworm, glimmer. Lead us less too far, we wander. Love, sweet voices calling yonder.